De minister wil verder het verbod op nachtdiensten voor 55-plussers opheffen. Donner noemt het niet meer van deze tijd om gezonde medewerkers op basis van hun leeftijd uit te zonderen voor nachtdiensten. Amsterdam heeft besloten vijf ontruimingen van kraakpanden die voor morgen gepland stonden niet door te laten gaan. Het besluit is een reactie op een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag van vanmiddag. Volgens het Hof is de nieuwe antikraakwet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens de antikraakwet mogen gemeenten zonder toestemming van de rechter kraakpanden ontruimen. Advocaat-generaal Aben van de Hoge Raad vindt dat de rechtbank in het proces tegen Geert Wilders niet gevraagd had moeten worden. De beslissing om de rechters te vervangen was juridisch onjuist, schrijft hij in een persoonlijke notitie. Aben, chef bij het parket van het Hoogste Rechtscollege, procureur-generaal Fokkens, neemt afstand van de notitie. Volgens hem gaat het om een privéopvatting van Aben. De belangrijkste jaarlijkse prijs voor literatuur in Frankrijk, de Prix Goncourt, is toegekend aan Michel Welbeck. Hij krijgt de prijs voor La Carte et le Territoire, een boek dat gaat over de kunstwereld. Welbeck geldt als toonaangevend, maar hij is hier omstreden... vanwege de scherpe wijze waarop hij onder meer schrijft over vervreemding en seksualiteit. Welbeck is in Nederland vooral bekend vanwege zijn roman Elementaire Deeltjes. In Rotterdam zijn twee jongens van 13 aangehouden vanwege de mishandeling van een man van 81. De jongens hadden zaterdagavond bij de man belletje getrokken. De bejaarde bewoner werd boos en ging achter de jongens aan. Die riep een aantal vrienden erbij en daarop werd de man geslagen en geschopt. Hij hield er een gebroken neus en een gebroken jukbeen aan over.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 Niks te proberen, niks te zien, niks te beleven. Goed verveling, ga er maar wat zin ik doen. En met de hand even in de tijd loopt er de stroom Alles donker, lampen, hoed, verdienen dicht. En net als je bedenkt, ik ga je nou hoes naar bed toe. Schiet zachtjes in de weg en het verlossen bestel maar, bestel maar, bestel maar. Het weer nou echt een hoogste tien Ik de Je op hilsken en ook knippen te betalen. Kunt er net nog zo'n blije beelstoor. Stel nou die aan, man, zoekt er toch nog een mij, man. Wie denkt er nou, ze vroeg al aan nou is toe Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog je en dan café maar blijven staan. Eh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan laten. Nog even en dan begin ik. Door het duchtig langs te praten. Eh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet Ja, hij staat niet echt eh, sterk in zijn schoenen hoor. Deze Jacques Poels van de formatie Roanaise. Bestel maar. Als er eentje besteld heeft, ja, dan gaat hij zeker mee naar binnen. En zal hij wel blijven plakken. Zo zegt hij zelf. Nee, dit is niet de eerste mis hoor. Niet de tweede, de derde of de vierde mis van de zondag. Dit is het programma Muziek Welkom overigens. Montezuma's Revenge, Blind Man's Dream. Zo heet de cd van een aantal jaren geleden. En zij vragen zich af, waar zijn al die jonge Turken toch naartoe? staring down at me. Tall they sat there in the saddle and they pinned me with their eyes. Torn and grimy were their clothes, their horses thin and tired. I could not see his lips move, but his voice rang soft and low as the darkest of the horsemen asked me, Where did all the young Turks go? Hey, ha, ha, ha. vroegen ze zich af in 1993. Where did all the young Turks go? The Montezuma's Revenge. En dit is een stuk nieuwer hoor. Dit stond uit 2009. Let It Go, zo heet de cd die Rick Brossard uitbracht. En dit is Crucifix Jewelry. In datzelfde jaar brachten Agda en de Munnik ook een cd uit. Jouw leven lang bij mij. Prachtige liedjes staan erop. Allemaal geschreven door die Thomas Agda en Paul de Munnik. Maar dit is ook geschreven mede door eh, David Middelhof. Alleen maar hier. Er is een plek, ik zeg het maar meteen. Ik breng je er één keer in gedachten. Maar hierna dus niet meer ziet het één keer, het is van mij alleen. Het is in een tuin onder de grootste boom, waar ik mij even in de schaduw droom. Dus niet weg van jou, maar naar mij toe, naar mij alleen. Alleen maar hier wacht de wereld mij. En en dan stiekem doorverkomt, Alleen maar hier, alleen maar hier heb ik de rust gevonden die ik altijd ergens anders zocht. Hier kan ik. als je op de bodem van Noord-Holland staat en de zon over de velden gaat. Meer hoef ik niet en meer is het ook niet. Het is goed. Het is niet veel hoogstens het paradijs. Zelfs als het gevangen is is sneeuw en ijs. Vanaf hier is het van mij, van onder deze boom. En zo is het goed. kan niets gebeuren. Hier ken ik het, Laag Holland, het is van mij. Zing jij me mooi van Zeeland en Dariel strenten? Dan zing ik mijn Laag Holland er graag bij. alleen maar hier heb ik antwoorden gevonden zonder dat ik er naar zocht. Alleen maar hier, alleen maar hier. En ja, het grote huis daar zeker maar bijgekomen. hele mooie schrijvers. zijn die Agda en de Munnikse schrijven al hun liedjes zelf en eh, produceren het dan ook nog eens een keertje zelf. Van Pierre Kaartner, beter bekend als vader Abraham, wordt wel eens gezegd dat hij alleen maar zoet, zure liedjes kan schrijven. Alleen maar van die, van die meezingen, van die meelallers. Nou, hij heeft bewezen dat hij het ook wel anders kan. Zij het dan samen met Julie Forsythe. En dan heet het... Sit and watch the world go by. It's so easy when you try. But to face this time without you is more than I could ever bear. The days are lonely without you the nights are harder to get through. My only life is when I'm sleeping, dreaming of my love for you. love like that. No, never. I didn't mean to hurt you so. I didn't mean to let you go. I didn't think you would believe her. It hurts me more than you will know. En zo hoor ik deze Litouwers het liefste. Hè? Hij heeft ook eh, andere liedjes opgenomen. Maar op deze manier komt zijn stem het beste tot zijn recht. En dat komt ook in de cd Country Roads. It Turns Me Inside Out. En hierna, na, hierna nog eentje van Lita. In a way, I'm glad it's over. Even though it's gonna hurt me once you're gone. I can learn to live without you. Give me time and I can make it. on my own. Loving you to me came easy. Now losing you will change my life, no doubt. In a way, I'm glad it's over, and in another way, it turns me inside out. In a way, I guess it's better, even though there's nothing good at our goodbye. But I know I couldn't hold you. Now you've found the wings and you need room to fly. It's for sure I'm gonna miss you, but I guess that's what goodbye is all about. but I find the lot of heartaches on the other. And I can't say I look forward to those nights I'd be alone. And I wonder, will there ever be another? Loving you to me came easy. Now losing you will change my life don't. No doubt. In a way, I'm glad it's over. And in another way, it turns me inside out. In a way, I'm glad it's over. And in another way, it turns me inside out. It turns me inside out. verlangen van uh, Lee Towers om eens een keer een cd op te nemen met allemaal prachtige country liedjes. En eh, de platenmaatschappij die zei tegen hem van nou als jij dat wilt, doe je best. Nodig de mensen maar uit die jij wilt eh, hebben die meewerken aan die cd. Nou in ieder geval Jan Rietman. Maar hij wist ook dat South Mountain, een van de bekendste bands uit Canada, naar Nederland zou komen. En toen zei hij van daar wil ik graag die cd mee opnemen. En dan als producer Ruud Hermans. En misschien dat hij dan ook wel een liedje met mij wil zingen. En zo geschieden hoor. Een duet, A Hand That Rocks Your Cradle, Hermans en Towers.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 Creation most unique and precious pearl. And heaven helps us always to remember that air that rocks the cradle rules the world. She taught him all the of greatness that she knew we couldn't learn away from home. And by the time she wore the cover of her Bible, her hair was gray and her little man was gone. There ought to be a Hall of Fame for mamas. Creation's most unique and precious bird. And heaven helps us all. I can give up, and I won't give in. My final chance, the final fight, we're gonna win. This is the day, the time has come to stand together, together as one, and we won't for we will be the number one. Out of the darkness into the light, we'll see who's wrong and we'll see who's right, and we won't go down till we reach that crown. We will play that game, they will shout our name on our way to bed. This is the day, the time has come to stand together, together as one, and we won't. one goal. This is our final call. Now the winner takes it all. This is the day. The time has come to stand together, together as one. René Vroger, binnenkort wordt hij 50 en dat wordt dan uh, eh, groots gevierd in Amsterdam. Hij krijgt daar een klein feestje van al zijn eh, vrienden. Onder andere Edcilia Romli, eh, André van Duin heb ik gezien. En die gaan allemaal liedjes van hem zingen. Zijn grootste en zijn bekendste hits. En ik dacht even van, ja, het is me gelukt. Eindelijk, ik heb een keer kaartjes gevonden voor René Vroger. Blijken het allemaal vrienden te zijn die liedjes gaan zingen voor hem. Nou, daar, ben ik niet, eh, daar sta ik niet op te wachten. Ik wil best een keer naar een concert van René Vroger. Om de een of andere reden is me dat niet gegeven. Ik grijp iedere keer naast die kaartjes. Oh, I'm trying to leave the memories behind me. But you're always on my mind to remind me. I know my mission is to learn to live without you. But still, I wish I had you here to wake up to. And as tonight I saw you slowly walking through that door, never in my life I wanted anything that you have to lose. How was I to know you'd leave me broken hearted? Or oh, maybe I should try to never see your face again. Cause in so many ways you changed my life. I'm a different man. And I should know by now I'll never be the one and every other thought is bound to make my brown eyes blue. Oh, why, why are you so beautiful? And why did you have to look that way? Oh, oh tell me. dat u zegt van ja, maar hij heeft een paar keer Ahoy uitverkocht. Heb je daar toen geen kaartje voor kunnen krijgen dan? Mm, ja, daar had ik toen wel een kaartje voor kunnen krijgen. Maar dat is nou net niet waar ik op zit te wachten. Nee, ik wil René Vroger gewoon in een klein zaaltje zien met alleen zijn stem en natuurlijk de, de backing vocalisten erachter. Maar gewoon zijn stem en niet die van eh, al die andere schreeuwleerlijkers erbij. Excuses hoor, maar dat is mijn mening. Ook hier in een liedje van Stevie Wonder, de stem van René. Lately I have had the strangest feeling With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging Round my mind frequently you're wearing perfume. When you say no special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes my premonition misses what what I really feel. My eyes won't let me hide, cause they always start to cry. Cause there's time. staring in the mirror, very slowly picking me apart. Trying to tell myself I have no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you all the thoughts you keep in, you just say nothing's changed. Well, I am a man of many wishes. I hope my premonition misses what would I really feel. My eyes won't let me hide, cause they all u zich eens voorstellen, Stevie Wonder. Hij heeft dit nummer geschreven toen hij 14 jaar oud was. Een mannetje van 14 jaar dat zulke prachtige liedjes kan schrijven. En dit is een man en een gitaar, Cornelis Vreeswijk. Hij heeft het over de nozem en de non. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem en de non in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Ze keken elkaar aan en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de hartstocht, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozem was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze wandelde in het park, in de prille lentezon. En honderdduizend kussen kreeg de nozem van de non, kreeg de nozem van de non. En zeker zekere juffrouw Jansen gluurde door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilden uit en haar ogen een uit. Een zekere heer Pieterman zat op zijn balkon. Hij stond stom verbaasd van de reacties van de non, van de reacties van de non. Leven de liefde, zei heer Pieterman galant. Maar vrouw Jansen die belde naar de krant, ja die belde naar de krant. Daar dachten allen dat ze het maar verzonnen. Dus belden ze de kapelaan en verklikten de noon. En verklikten ze de noon. Kijk, zei de kapelaan, dat is nou echt weer duivelswerk. Zo gauw ik er niet bij ben, beduvelt hij de kerk. Dan beduvelt hij de kerk. In zulke dingen, zei hij, ben ik hard als beton. Ik stuurde de politie op het dak van de non, van de nozen en de non. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. De non en de nozen gingen op de bon. Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non want ze liepen namelijk zomaar in het gras. En de politie zei dat dat verboden was, dat het gras verboden was. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon, eindigde de liefde van de nozen en de non, van de nozen en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Volgens de kapelaan is dat nou echt niet waar. Volgens mij is het nogal raar. Een dubbel cd van eh, Cornelis Vreeswijk. Hij is uitgebracht na het overlijden van die man en daar staan al zijn grote hits op. Een paar weken geleden zat ik naar de Sandwich te luisteren op Radio 2. Het was zo ongeveer de laatste uitzending van de Sandwich op eh, zondagmorgen, want ze zijn helemaal verplaatst zo'n prachtig programma verplaatsen ze gewoon dan naar de vrijdagnacht. Terwijl daar geen mens meer naar luistert. Maar goed, het programma is verplaatst. Dat is de keuze van de mensen van Radio 2. Ik hoorde daar een nummer voorbij komen. Seven Seas of Ache van Ricky Cole. En toen dacht ik bij mezelf van, van die dame wil ik een cd hebben. Ik ging naar mijn favoriete platenzaak en ik zei tegen die man van... heb jij van mij een cd van Ricky Cole? En hij pakte er eentje uit de kast en toen zei hij, ja deze zei, nou, dan wil ik hem meenemen. Toen zei hij van, jij bent gek, die heb je al. Ik zeg, nee, die heb ik niet. Ja, die heb je wel. Ga thuis maar eens kijken. En inderdaad, na even zoeken kwam hij tevoorschijn. Ergens uit een laadje, onder in mijn platenkast. Een nummer wat eh, Bob Dylan heeft geschreven.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 een prachtige stem. Eh, een dame die eh, bijna geen... Ja, ze schrijft wel wat eigen liedjes, maar toch niet dat je nou zegt van... Nou, die heeft heel wat eh, liedjes zelf geschreven, hoor. U weet het, ik kan best af en toe wel eens een keer kritisch zijn. Ik kan best wel zeggen dat ik een cd goed of helemaal niet goed vind. Alleen in Frankrijk ben ik daar iets voorzichtiger mee. Zeker als je het hebt over Johnny Holiday want... Als je daar iets verkeerd zegt over die grote man daar in Frankrijk... Nou, dat kun je het wel vergeten hoor. Ik denk dat je dan met kop en kont gewoon de grens overgegooid wordt. Want nog steeds, ondanks dat hij al op leeftijd is, ik weet niet precies hoe oud, maar dat hij al op leeftijd is, is hij nog waanzinnig bekend daar. Meestal in het Frans natuurlijk, maar hij heeft in uh, Spieken 1984 heeft hij ook een LP-CD opgenomen met Engelstalige liedjes. Onder andere Fool for the Blues. Don't say you love me, baby. I know you'd be lying. I can see it in your smile. It's like a drug now. You're addicted to them blues. Oh, beautiful Want loopt een eh, man rond Roland Verstappen. Hij heeft eh, nogal wat hits gehad in het verleden. En pas geleden heeft hij ook weer een cd uitgebracht. En toen heb ik hem gesproken en toen zei ik tegen hem van... daar staat zo'n vreemd liedje op je, krijgt een kleine hoek. Ben je daar nou opgekomen? Nou, zei hij, ik was met mijn kinderen in, eh, in het pretpark hier in Brabant. En toen kwam ik langs, dat, langs die attractie. En toen dacht ik meteen bij mezelf van... dat is wel iets om een liedje over te schrijven. Met al die dwergen er rondomheen. Ja dan moet het op een keer eens gebeuren, hè? Dat Sneeuwwitje gewoon een kleine krijgt. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Zin een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt een kleine van het werk. Zo waren ze een prinsesje en haar moeder was al dood. Ze had alweer een ei, maar hij boterde niet zo ze, weet je wat er nam? Toen kwam ze daar nou aan, nou, ze makkelijk schoonwit, al in bloed. Ze was onder nog een stiefmama en dus al vluchtte klos. Die jager nam ze op een dag mee naar het enge bos. Hij zit er vallen dooien, maar hit toen aangeboeien. Het geliefd met vermelen koe en los. De jager ging van puur voldoening, toen de kant nog koud. Ze weet je liefde dwalen door het grote enge woud. Ze protte tegen dieren, maar ergens tegen vieren. Kreeg ze honger en het wieren er erg koud. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine. In een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt de kleine van het werk ging er heel wijd weg, zag ze een klein staan. Het paleis kon ze niet fijnen, dus is naar doorgegaan. Ze dacht, geen man is thuis hier, de deur staat op een kier. Dat ik hier dan toch maar een naar binnen ga. Binnen stonden zeven borden, melk gegort, pap klaar. Zeven kannen bier, bier ze ook gauw gewaar. Ze vieten er zeven happen van, en zeven slokken uit de kan. En wie de slaap op het bed al daar. Ze krijgt een kleine Slurwitje krijgt een kleine. Slurwitje krijgt een kleine in een park en zijn werk. Slurwitje krijgt een kleine van een werk. Zoeken naar een vader voor een kind ze is al mannen zwanger en dat komt niet van de wind. Het gebeurde toen ze sliep, stiekem in het geniep. Hebben zeven dwergjes haar heel zacht bemind. Snow, witje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine zin van een dwerg. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Zit in een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt een kleine van een dwerg.